Jobboot met het NOS-journaal. De overdrachtsbelasting gaat... Zoals verwacht heeft het kabinet daar een besluit over genomen. De maatregel geldt voor een jaar. De verlaging die de stagnerende woningmarkt uit het slop moet halen... geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni. Daarbij is de datum van overdracht bepalend. De maatregel kost 1,2 miljard euro. Dat wordt deels betaald door een bankenbelasting. In Os mag het bedrijvenpark Life Sciences komen. Onder meer de gemeente en de provincie zijn het eens geworden over de financiering van het park. Het is bedoeld voor oud-werknemers van Organon die een eigen bedrijf beginnen voor biologisch of chemisch onderzoek. Ze mogen gebruik maken van de laboratoria en gebouwen van MSD, het voormalige Organon. Door de sluiting van de onderzoeksafdeling van MSD raken zo'n 500 mensen hun baan kwijt. Het dolfinarium in Harderwijk stelt het DNA van Orca Morgan niet beschikbaar. De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan waarin het dolfinarium werd opgeroepen DNA-materiaal vrij te geven voor onderzoek naar de herkomst van Morgan. De orka komt uit het Noordoost-Atlantisch gebied, maar de familie is niet gevonden. Morgan werd een jaar geleden sterk verzwakt gevonden in de Waddenzee. Het dolfinarium zegt dat Morgan nooit meer terug de zee in kan. Maar dierenactivisten zijn het daar niet mee eens. Studenten kunnen in de toekomst niet zomaar binnenkomen in het hoger onderwijs, want dat is een verspilling van geld. Dat zegt staatssecretaris Zijlstra in een toelichting op de kabinetsplannen voor universiteiten en hogescholen. Studenten moeten in motivatiegesprekken en met hun cijferlijst aantonen dat ze geschikt zijn voor de studie. Verder moeten instellingen meer en betere docenten aanstellen en moeten ze zorgen dat de studie beter aansluit op de arbeidsmarkt. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien. Later vanmiddag van het westen uit droog en meer zon. Morgen eerst bewolking, vrijwel overal droog. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit, was... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat 134 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude ook 4. Op de A10 de ring richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 4. A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouderijn en ik 6 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 4 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. Langer is daardoor de file richting Den Haag. Daar staat bij Delft 6 kilometer.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 Op zaterdag doen we het gewoon nog een keer. Dan tussen 7 en 9. Dan hoor je weer jaargang 21, aflevering 26. En alweer de laatste vrijdag van deze week. En de eerste is ook van deze maand. 1 juli van 2011. Deze week 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. We hebben ze alle drie al voorbij horen komen. Platen die je vandaag niet hoort, dat zijn Bruno Mars, de Lazy Song. Die is er namelijk uit na 16 weken. Wall City na 13 weken met Alligator Sky en Hush Hush van Alexis Jordan hield het 11 weken vol. Moves Like Jagger doet dat goed. Maroon 5, Christina Aguilera, 8 plaatsen winst. Snelste daler uh, Snoop Dogg en David Guetta. Sweat zakt in één keer acht plaatsen naar beneden. Jennifer Lopez en Pitbull on the floor doen het goed. 17 weken en daarmee het langst genoteerd van allemaal. Wel zakkend van 27 eh, naar 32. Kijken wij nog even in de geschiedenisboeken. Komen we in 1849. Eh, eh, de eerste Belgische postzegel die wordt uitgegeven halen we valt droog, dat ook op 1 juli 1852. 1959, 1 juli, Willem Duis maakt zijn debuut als tv-presentator. En in 2005 op deze dag wordt er een nieuw werk van Leonardo da Vinci gevonden tijdens een infraroodscan van het schilderij Madonna in de grot.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 Vorige week nog op eh, nummer 16, deze week één plek hoger. Op 15 vinden we Alex Cardino en Kelly Rowland. tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. 1983. En als we dan op internet gaan zoeken naar 1983, dan komen we dat jaartal natuurlijk tegen als een jaar uit het christelijke jaartelling. En ook als geboortedag van Tyler Glenn. En Tyler Glenn, dat is dan de liedzanger van eh, Neon Trees. daarom 1983. En in de zevende week doen ze het weer goed en gaan ze omhoog van 14 naar eh, nummer 13. I'll always remember our summer in Hawaii. Ah, summer in Hawaii volgens Mohambi en Nicole Searchinger. The Coconut Tree. machine to Michael Searchinger, Coconut Tree. Ondertussen op jouw uh, Zandvoortse radio. Vrijdagmiddag en 24 minuten alweer over 16. Tijd om even achterom te gaan kijken. Naar wat we dan allemaal gehad hebben. Op nummer 20, vier plaats winst in de zesde week. Swedish House Mafia, Save the World. Simple Plan, Natasha Bedingfield en Jetlag. In de achtste week blijven ze staan op nummer 19. Cascada, San Francisco staan nu 6 weken in de lijst, gaan van 20 omhoog naar nummer 18. En verlies voor Snoop Dogg, David Guetta en Sweat. In de 15e week zakken ze van 9 naar 17. Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. In de 5e week vijf plaatsen winst van 21 naar 16. Van 16 naar 15. In de 6e week Alex Cardino en Kelly Rowland, What a Feeling. In de 14e, 14e eh, plaats, deze week in de 10e week, Afkomstig ook van 10 trouwens. Scouting for Girls and Don't Want to Leave You. Van Trees, 1983. In de zevende week maken ze weer één plaats winst en gaan ze naar 13. Chris Brown, Benny Benassi en The Beautiful People zakken van 8 naar 12 in de 11e week. En Mohammed en Nicole Searching hoorde je. De Coconut Tree in de vijfde week gaan zij namelijk omhoog van 13 naar nummer 11. We gaan er tot 10 in. Doen dat meteen met de nummer 10. In de vierde week, afkomstig van 15, is dit Coldplay. Every Teardrop is a Waterfall. Deze week dus op nummer 10 in de Euro Breakdown. The Countdown of the Continent.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 Alright, get a top, bounce around like a rider. I'm a seasoned rep, but when it comes to this shit, work out this rep, but you can play with a stick. I'm trying to explain, baby, best way I can. I'm melt in your mouth, girl, not in your hands. I'll take you to the candy shop. shop. I'll let you nice and slow Climb the top ride like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before As soon as I can through the dust, pulling on my zipper It's like a race who can get undressed quicker How ironic, how ironic is the watching the thorns I've been thinking about that ass after I'm gone I touch the right spot at the right time Lights on the lights, I you like from behind So seductive you should see the way she whine Or it's slow-mo on the floor when we grind I'll take you to the candy shandy shop. I'll let you lick the lollipop. I'm the hot girl, and don't you stop. You stop, keep going till you hit the spot. Whoa, I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have this money all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Shop up above again, dan, dan, Candy, candy, shop, shop, lolly, lolly, pop, pop, don't you, don't you stop, stop. I'll take you to the candy shop. De 50 Cent in de Candy Shop. En dan in de uitvoering van eh, de Baseballs. In de achtste week gaan ze weer twee plaatsen omhoog en eh, komen ze weer de top 10 in. Vorige week namelijk eh, op nummer 11, deze week weer terug. Dus naar eh, nummer 9 voor Coldplay. Every Teardrop is a Waterfall. Van 15 omhoog naar 10. En wij gaan even kijken naar... Uh, CFM, Westkust, weerbericht. Vanmiddag zou het zo'n graadje of 18 worden met aardig wat zonneschijn. Als ik zo naar buiten kijk, dan is dat aardig gelukt. Vanavond en de komende nacht dan eh, flinke opklaringen. Het blijft droog en bij matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graadje of 10. Morgen weer vrij veel bewolking aanwezig, maar soms is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft wel droog. Er waait nog steeds een matige noordwestelijke wind en de temperatuur die komt in de middag dan uit op een graad of 17. Terwijl het normaal zo'n beetje aan het begin van juli 22 graden hoort te zijn. Zondag belooft dan wel een mooie dag te worden met veel zonneschijn, maar in de ochtend is er nog wel wat bewolking. Het blijft droog en er waait een matige noord- tot noordwestelijke wind. De temperatuur die stijgt naar een uh, graadje of 18 zondag. Dus eh, we gaan een redelijk weekend tegemoet. Het ritme van Short van Dam. much is understood And I realize If you ask me renew plaatje uit eh, Frankrijk was het. Rafael Carla Lamour. Nu de boxen klaar eh, opgepakt, en paar rondgedraaid en een heel ander jasje gestopt. En Europa vindt hem leuk. In de achtste week gaan ze namelijk omhoog en wel van 7 eh, naar nummer 6. Deze plaat die doet het deze week wat minder. In de elfde week zag zij van 1 in één keer naar 5. Lady Gaga en haar single Judas doet het dus niet al te best. Zometeen komt het trouwens nog een keer voorbij, maar dan met die Age of Glory. dus eh, nog bovenaan de lijst van Europa. Maar nu moet ze toch genoeg nemen met maar een vijfde positie. Wel elf weken in de lijst, dus dat doet ze wel weer goed. Omwille van de tijd, want het eh, journaal komt er alweer aan, dus we moeten even opschieten. Gaan we gewoon met de volgende van Lady Gaga verder. Dat is The Age of Glory. Die plaat staat nu eh, zeven weken in de lijst en doet het wel beter dan haar vorige plaat. Want deze gaat namelijk omhoog en wel van 6 naar nummer 4. Lady Gaga en die Age of Glory. Zij maakt dus een goede week door. Met twee platen in de top 5. Deze op eh, nummer 4, afkomstig van 6 en alles in haar eh, zevende week alweer. Gaan wij beginnen aan de top 3 van Europa. We doen dat gewoon met de nummer 3. En dat is dezelfde 3 als eh, vorige week. In de zevende week blijft Alexander Sen staan met haar Mr. Saxo de nummer 3 van Europa. Zonder Zometeen nog twee platen, één daarvan de op 2 en die andere de nummer 1 van Europa.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 Give me everything tonight. Ondertussen trouwens alweer 9 eh, weken in de lijst van Europa. En zij halveren hun positie. Vorige week namelijk op eh, nummer 4 en deze week omhoog naar nummer 2. deze dame blijft het ook goed doen.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 In haar achtste week is zij de beste van Europa. Achter Pitbull, Neo, Everjack, Nayer, Give Me Everything Tonight en Alexander Stan, Mr. Saxo Beat. Dat was het eh, podium van vandaag. Wil je de lijst nalezen? Hij staat op de site www.cfmzandvoort.nl Veel plezier straks met je weekend in.